Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een klokkenluider bij de Rotterdamse politie is door zijn collega's weggepest, schrijft NRC. De agent zat in een appgroep waarin racistische dingen werden gezegd... en informeerde de leiding daarover. Toen collega's daarachter kwamen zouden ze agressief tegen hem zijn geworden. Ze zagen de klokkenluider, een wijkagent van Marokkaanse afkomst, als verrader. Uiteindelijk stapte hij over naar de politie Midden-Nederland. De racistische apps bij de Rotterdamse politie leidden al langere tijd tot onrust. Onder meer omdat de betrokken agenten als sanctie alleen een schriftelijke waarschuwing hebben gekregen. Het coronavaccin van Pfizer-BioNTech hoeft minder koud te worden bewaard... oordeelt het Europees Medicijnagentschap op basis van nieuw onderzoek. In plaats van min 70 kan het ook op een temperatuur van min 15 tot min 25. Dat betekent dat ook huisartsen ermee kunnen gaan prikken. Tot nu toe zijn huisartsen aangewezen op AstraZeneca... maar de levering van dat vaccin is onvoorspelbaar. Op Curaçao is een record aantal coronabesmettingen vastgesteld. Het waren er de afgelopen dag 409. Net als in Nederland komt de stijging vooral door de Britse variant. De ziekenhuizen op Curaçao lopen verder vol. Er liggen nu 56 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 15 op de IC. Daardoor moet de reguliere zorg op Curaçao worden afgeschaald. Ook de tweede inzending van Wit-Rusland voor het Eurovisie Songfestival is afgekeurd. Het lied is volgens de organisatie, net als de eerste inzending, te politiek beladen. Wit-Rusland wilde een band afvaardigen die openlijk het regime van president Lukashenko steunt. In het eerste nummer zaten passages als ik zal je leren de lijn te volgen. De tekst van het tweede nummer is niet bekendgemaakt. De deadline voor de inzendingen is inmiddels verstreken. Wat betekent dat Wit-Rusland niet aan het Songfestival kan meedoen. Het weer. Vanuit het westen trekt een gebied met regen over. Lokaal met windstoten.